Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Op de Westeinder Plassen in Aalsmeer is afgelopen avond een persoon in het water terechtgekomen en overleden. Bij de plassen was op dat moment een vuurwerkshow aan de gang. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is niet duidelijk. Hulpdiensten hebben het slachtoffer naar de kant gebracht en gereanimeerd, maar dat bleek te vergeefs. Volgens regionale omroep NH is het de derde keer in twee jaar dat iemand overlijdt in de Westeinderplassen. Op een snelweg in de Amerikaanse staat Kentucky zijn meerdere mensen beschoten. De politie kreeg aan het begin van de avond verschillende meldingen... dat vanuit bebost gebied werd geschoten op auto's. Volgens de burgemeester van het plaatsje Londen zijn er geen doden gevallen... maar zijn zeker zeven mensen gewond geraakt. Lokale media melden dat sommigen er slecht aan toe zijn. De politie heeft de weg afgesloten en mensen aangeraden binnen te blijven. Er is nog niemand opgepakt, maar er is wel een signalement van de vermoedelijke schutter verspreid. Bij drie ongelukken met vliegtuigjes in Duitsland zijn afgelopen dag drie mensen omgekomen. Alle drie de doden vielen bij twee ongelukken in Noord-Rijn-Westfalen. Het derde ongeluk gebeurde in de deelstaat Hessen. Daar raakten twee mensen gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op het filmfestival van Venetië is de film Baby Girl van de Nederlandse regisseur Halina Rijn niet bekroond met de belangrijkste prijs. Maar hoofdrolspeelster Nicole Kidman werd wel uitgeroepen tot beste actrice. Die prijs werd in ontvangst genomen door Halina Rijn omdat Nicole Kidman er niet bij kon zijn. De Gouden Leeuw ging naar The Room Next Door, de eerste Engelstalige film van de Spaanse regisseur Pedro Almodovar. Het weer. Er trekken buien over het land. In het noorden begint de dag bewolkt. Op andere plekken wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vanmiddag is het bijna overal droog en wordt het zo'n 22 graden. Tegen de avond neemt de kans op buien weer toe.